Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In zes Oost-Europese landen wordt Amerikaans militair materieel opgeslagen. De Amerikaanse minister van Defensie heeft in Estland bekendgemaakt... dat de drie Baltische staten en Bulgarije, Roemenië en Polen... opslagruimte voor wapentuig beschikbaar stellen. Ook wordt een deel van het materiaal in Duitsland opgeslagen. Rusland noemt de stationering van Amerikaanse tanks en zware wapens... dicht bij Rusland de agressiefste Amerikaanse daad sinds de Koude Oorlog. De Russen kondigden onlangs aan dat het 40 lange afstandsraketten aan zijn nucleair arsenaal toevoegt. Vooral de inlijving van de Oekraïnse Krim door Rusland heeft in Oost-Europese landen grote bezorgdheid teweeggebracht. In Syrië zou Islamitische Staat enkele eeuwenoude tombes hebben opgeblazen bij de historische stad Palmyra. Op beelden die verspreid zijn via Twitter zijn ontploffingen te zien. Het zou het heiligdom van Sheikh Mohammed Ali zijn dat wordt opgeblazen. De tombe staat enkele kilometers ten noorden van Palmyra op een heuvel. Door een staking van het ferrypersoneel is in de haven van Calais en bij de kanaaltunnel een chaos ontstaan. Het trein- en bootverkeer tussen Frankrijk en Engeland ligt vrijwel stil en er ontstaan lange files door. Vluchtelingen proberen van de gelegenheid gebruik te maken om aan boord van de stilstaande vrachtwagens te klimmen. Werknemers van My Ferry Link hebben de haven van Calais en bij de kanaaltunnel blokkades opgeworpen. Ze zijn kwaad omdat hun werkgever twee veerboten wil verkopen. Ze vrezen dat dat ten koste gaat van de werkgelegenheid. Transport en Logistiek Nederland adviseert Nederlandse vrachtwagenchauffeurs om extra alert te zijn op verstekelingen en om Calais voorlopig maar helemaal te mijden. Het weer. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog... en dan kan ook af en toe even de zon schijnen. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. Morgen is er meer ruimte voor de zon.